En we zullen het nog meer moeten doen als gemeentes niet vrijwillig aanbieden om meer asielzoekerscentra te regelen. Gisteravond dwong het kabinet dus voor het eerst een gemeente om mensen op te vangen. Het gaat om bergen in Overijssel. Het COA, die de asielopvang in het land regelt, heeft een hotel gekocht in het dorp Albergen om daar vervolgens 300 asielzoekers op te te vangen. Al maanden werkt de gemeente dit plan tegen door geen vergunning te vergeven. Maar er moest volgens het kabinet echt meer plek komen, zegt verslaggever Wilco Boom. Omdat de opvang van de asielzoekers volledig is eh, vastgelopen. Eh, dagelijks slapen er honderden bij het eh, aanmeldcentrum in Ter Apel op straat. Ja, en om daar nu toch iets aan te doen gaan ze gemeente dwingen tot medewerking aan die opvang. De gemeente Teuberg is not amused met die actie. Volgens een lokale wethouder kijken ze daar naar mogelijkheden om er wat tegen te doen. Sommige inwoners van het dorp vinden het geen probleem dat er asielzoekers komen. Ja, dat is best wel snel eigenlijk dat die dan eh, geen huis hebben en zo. En dat ze dan gewoon over eh, op straat moeten slapen. Ja. Dus jij zegt kom maar naar Alberg. Ja, mag maar mee. Ik ben het ook wel mee eens dat die mensen een slaapplek nodig hebben. En het is ook fijn dat het kan. Maar als het in overeenstemming had gekund was het nog fijner geweest. We blijven nog even bij de asielopvang, want vluchtelingenwerk sleept de overheid en het COA voor de rechter. De hulporganisatie kan het niet langer aanzien. Veel opvangplekken zitten propvol, er zijn te weinig douches en sommige kamers hebben alleen kartonnen wandjes zonder plafond. Vluchtelingenwerk eist dat de opvang van vluchtelingen uiterlijk 1 oktober voldoet aan de eisen. En Airbnb komt met iets nieuws om illegale feesten te voorkomen. In Amerika en Canada zit het bedrijf software in om te ontdekken of huurders potentiële feestbeesten zijn die de boel gaan vernielen. Zo kijkt het systeem naar positieve reacties op je profiel, hoe lang je al actief bent op het platform en of je in de buurt van de Airbnb woont. Als de software het niet vertrouwt, kan je het huis niet huren.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 Noord-Holland rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Hoofddorp en Roelevarensveen over 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu ZFM breekt de week. Now listen to the beat. I beat up the sound song. I'm buzzing in my head. Head like a bomb doll. Listen to the beat. Beat up the sound. I'm buzzing in my head.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 Als jij zo doet, als jij je zo zonder jou geen man nodig in mijn leven. Jij was alles voor mij. Ik ben klaar met al die streken. Ik laat je los, ik laat je gaan. Ik voel me vrij, kan weer bewegen.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 Vluchtelingenwerk Nederland spant een kort geding aan tegen de staat. Op uiterlijk 1 oktober moet de asielopvang voldoen aan wettelijke minimumeisen, zegt Vluchtelingenwerk. Het passeren van de gemeente Tubbergen voor vestiging van een asielzoekerscentrum in een hotel... was kiezen tussen hoofdpijn en buikpijn. Dat zei staatssecretaris Van den Burg. Die wees op het grote tekort aan opvangplekken. De gemeente Tubbergen voelt zich overvallen. Airbnb heeft in de VS en Canada maatregelen aangekondigd tegen ongewenste feestvierders. Het gebeurt geregeld dat mensen via Airbnb een pand huren om te gaan feesten.